zou het niet zeggen aan de temperaturen, maar het is toch wel herfst. En we kijken in de Autumn Almanac van de Kings. Aan het begin van de show hier op zondagmorgen bij GoFan. Gezellig dat je erbij bent. Een uur lang, nou één uur, twee uur lang eh, geweldige muziek en eh, interessante informatie. Om een beetje bij te praten op de zondagmorgen. Terwijl het een beetje vochtig is buiten. Maar het wordt vandaag toch wel een graad of 18, 19 zelfs hier in Zeeland. Dus eh, dat belooft het even dan. Blijf je lekker bij me. Tijdens de brunch, tijdens de, ja, misschien vroege lunch of misschien ontbijt je wel heel laat. Maakt niet uit, je bent van harte welkom. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Zoals gezegd een brede keuze aan muziek, ook Nederlandstalige uit heel lang vervlogen tijden. Zit niet zo suf met die eeuwige krant, ga niet van slaap of verveling ben toch je vrouw en ik eet uit je hand, maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog? Ben ik nog altijd die vrouw? Waarmee je destijds, wanneer was dat toch? Per se dat avontuurtje hebben wou. Wees nog eens lief. petals too. 哈喽 je haar wordt al grijs, maar je kunt heus nog wel flirten. Ach, je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs, nurks en baldadig om beurten. Weet je nog, weet je nog, zeg nu niet nee, weet je nog dat je toen zei. Het gelukkigste paar, dat zijn wij met z'n twee, mijn liefde, liefste, liefste gaat nooit voorbij. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag zo op de vroege, nou ja, vroege zondagmorgen. Jason Donovan, Any Dream Will Do. En Corrie Brokken, wat een, letter, <laughs> wat een, <clears throat> wat een lekker tuttig lied uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Alweer 62 jaar oud dit nummer. Heel de wereld. Toen hingen vrouwen nog eh, aan je, ja, aan je lippen. Waren is nog onderdanig. Wat is er gebeurd met de tijd? <laughs> Nee hoor, ik wil niet terug naar die tijd. Gelukkig niet zeg. Julio ook niet doortrouwt. trouwens. En Manuela al helemaal niet. Hier is een prachtige uit 1975. Welkom bij de show als het net bij komt. Goedemorgen. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.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 Mr. Spaceman hier in eh, de show. Eh, straks, overigens, gaan we het hebben over de collecteweek van Alzheimer Nederland. Dat is de komende week. Dus je kunt mensen aan je deur treffen die uh, om gulle vragen. Dus als dat gebeurt, zo meteen hoor je waarom je zeker moet geven. Dus stay tuned. Zes hier bij GoFM. Je je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis shit. découvrir. aparte muziek van Grupo Sportivo. Misschien kun je dat nog wel herinneren, want het is echt muziek uit de jaren 70 en 80. Ik geloof dat ze een jaar of twee geleden nog een hit hebben gehad of zo. Een heel klein hitje. Maar eh, voor de rest, ja, wel lekker fris. Ehm, zometeen, ik kondig eh, kondigde het al aan. Zometeen gaan we het hebben over de collecteweek van de Alzheimer Stichting Alzheimer Nederland. Dat komt eraan. Mijn collega Herman de Bruin doet het vraaggesprek. Dus komt er zo aan. En dan weet je waarom je volgende week gul mag geven aan de deur. Of misschien anders. Alzheimer Nederland houdt binnenkort weer zijn collecteweek. En degene die daar alles vanaf weet is Arno van Gemert. Hij is in de uitzending. Eh, meneer van Gemert, welkom. Dank u wel. Hallo. Elk, elk jaar een eh, collecte voor Alzheimer nog steeds noodzakelijk? Ja, nog steeds noodzakelijk. Ja, er moet nog steeds eh, heel veel geld komen voor, voor onderzoek. Mhm. En daar draagt de collecte eh, gelukkig een, een heel eh, mooi steentje aan bij. Ja, maar onderzoek naar eh, genezing van Alzheimer, want dat kan toch eigenlijk niet? Of heb ik dat mis? Nou ja, het onderzoek sowieso, dat kan zeker. Ja, helaas is de oplossing, die is er nog niet. Mhm. en, en, daarvoor is, is, geld nodig. En er zijn in Nederland, maar over de hele wereld, heel veel onderzoekers bezig om een oplossing te bedenken. Ja, daar zetten wij ons in. Zou er ooit een geneesmiddel komen tegen dementie? Ja, dat, dat, dat gaat er komen. Onderzoekers uit het veld, ja, die delen sowieso hè, de ervaring eh, met, met, met, ons. En die zijn, eh, die zijn heel optimistisch dat er doorbraken gaan plaatsvinden. Ja, niet binnen nu en een jaar, nee, helaas. Heeft maar tijd. wel over, ja, het heeft, het heeft tijd nodig. Ja kijk, wat dat betreft lopen we nog qua onderzoeken en budgetten eh, achter bij, eh, bij de onderzoeken die iedereen al naar kanker hebben plaatsgevonden. Mhm. Dat heeft ook een, een hele tijd eh, geduurd. En, en dementie is een hersenziekte, is een hele complexe ziekte. Ja. En dat, dat maakt het ook gewoon moeilijk. Ja, en dan hebben we, denken we altijd dat het alleen over oude mensen gaat, oudere mensen, maar ook jongeren kunnen daarmee geconfronteerd worden. Ja, er zijn zeker meer dan 12.000 mensen met, op, die dementie hebben op jongere leeftijd. Mhm. en, eh, dus het is echt niet alleen voorbehouden aan de, aan de ouderen. Ja. Nou is er eh, binnenkort de collecte, eerste week van november heb ik begrepen. Ja. En dat betekent dat u langs de deuren gaat of nu even niet? Nee, wij gaan langs de deuren door, eh, door heel Nederland. Ja. ja omdat wij, wij, wij ervan overtuigd zijn dat, dat collecteren juist nu ook nog goed mogelijk is. Natuurlijk een acht, als, als alle richtlijnen van RIVM het collecteren goed in acht worden genomen, ja. dan is dat goed te doen. Terwijl er natuurlijk ook mensen die eh, zich daar niet prettig bij voelen of ja, sowieso gezondheidsproblemen hebben, raden wij af om te gaan, eh, te gaan collecteren. Dus we laten het ook een beetje bij de mensen hoor, uiteraard. Ja, precies. Maar dat zou betekenen dat u wat minder collectanten hebt dan in normale tijden. Ja, daar, komt het wel op neer. We zullen minder mensen hebben die, eh, die huis in huis gaan collecteren. Maar daar hebben we gelukkig ook nog andere oplossingen voor. ja, er zijn nog kanalen op een andere manier om dat eh, eh, geld te doneren aan de Alzheimer Stichting. Ja, want dit jaar eh, introduceren, zo, zoals we dat dan noemen, de mobiele collecte. Maar dat betekent eigenlijk het collecteren via WhatsApp. Mensen kunnen dan ook heel makkelijk en, eigen netwerk, vrienden, familie... Uh, kunnen ze een, een donatieverzoek uh, doorsturen met, nou, met de motivatie waarom het belangrijk is dat besteld geld opgehaald wordt voor onderzoek. Dat gaan we dit jaar voor het eerst in die schaal introduceren. En het leuke is, hè, want ook onze huidige collectanten die huis in huis gaan, die, eh, die maken daar gebruik van. Nou, die kunnen ook precies zien van, god, eh, ik, eh, ik collecteer bijvoorbeeld in Malden. En eh, ik heb 100 euro opgehaald. En heel Malden is al 1000 euro opgehaald. Dus mensen kunnen ook real-time volgen oh, wat er via de online collecte is opgehaald. En we hebben dit jaar ook weer een, eh, een ideal QR-code op de bus. Dat zie je ook steeds populairder worden. Daarmee kunnen mensen met de telefoon een code scannen van Ideal. En daarmee kunnen ze ook eh, doneren. Dus tegelijkertijd ook een mooie oplossing voor contant geld. Ja, er zijn mogelijkheden genoeg om dus te zorgen dat die collecte een succes wordt voor de Alzheimer Stichting Nederland. Ehm, ja, als mensen wat meer willen weten over Alzheimer, kunnen ze op de website terecht. Daar staat ook iets over de collecteweek, neem ik aan. Ja, zeker Alzheimer-nederland.nl. Daar vindt men alles over, eh, over Alzheimer. Ja. Eh, en ook over collecten. En als mensen bellen aan de deur in die week, eh, nou rond 6 uur, 7 uur, meestal s'avonds, dat is de gebruikelijke tijd voor collectors, denk ik altijd. Stap je achteruit en eh, de deur open en dan gewoon wat in die bus stoppen. Of met de telefoon. Precies. Dat kan in ieder geval. En anders gewoon doneren, want op de website staat ook het bankrekeningnummer, denk ik. Precies, men kan doneren eh, via een bank, via geld maar via een bankrekening. Wat we ook doen als mensen niet thuis zijn, zullen onze collectanten een kaartje achterlaten. Dat noemen wij een soort niet-thuiskaartje. En daarmee kunnen mensen ook doneren. Dan zijn mogelijkheden zat om te zorgen dat de collecte toch een succes wordt, ondanks alle coronamaatregelen die er zijn. Ik dank u wel, Arno van Gemert, voor de collecteweek Alzheimer Nederland, die de eerste week van november wordt gehouden.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 Oh, yeah. myself Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dance dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in Singing in the Rain, Gene Kelly. Lekker standpunten plassen. Toevallig omdat dit muziekje eigenlijk weer terugkomt in de reclamespotjes. Je hoort het hier bij Govem. Prachtig. Westlife ervoor met My Love. Het ruikt hier heerlijk naar koffie. Fantastisch. Zo meteen maar eens eh, even van genieten tijdens muziek van onder andere Neil Diamond. En ik hoop dat jij ook geniet thuis van koffie. Of misschien een brunch, een ontbijt. En dan deze prachtige muziek op je radio van Neil Diamond.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 Maar Mumford Sons kwam er opeens mee, een jaar of eh, acht geleden. En dan ook gelijk een knaller van de hit, hè? I Will Wait. En voor Neil Diamond hier in de show met I Am I Sad. Ik zie hier dat... Eh, er wordt gewaarschuwd voor eh, ja, veel oplichters die aan je deur komen en vertellen dat ze van de gemeente zijn of van de woningcorporatie. En werkzaamheden komen doen. Nou, dat zijn eh, oplichters hoor. Opletten, opletten, opletten. Want ze zijn inventief tegenwoordig.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 I have laughed, I have cried, I have lost every game, taken all I can take, but I'll stay just the same. it's just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through that hell? Life is no fairy tale, as one day you will know. But now you're just a child. I'll stay here and watch you grow. muziek van Todd Rundgren. Van lang geleden. Rundgren, ja, hoe lang geleden? Goh. En eh, zo'n jankende gitaar erin, heerlijk. Ja, zeker op zijn zondagmorgen. I Saw The Light. En daarvoor eh, Richard Harris en My Boy. Het is alweer bijna ja, 11 uur. Even tijd voor nieuws en eh, wat mededelingen. En daarna ben ik bij je terug met het tweede deel van de show. Laatste nummer van dit uur is wel heel speciaal hoor. Alice Cooper, How You Gonna See Me Now. Man die altijd goh, eh, geweldige tevreden had op het podium. En heel eng, ophangingen, bloed, ellende. Maar dit nummer was wel heel erg prachtig. Eigenlijk tot besluit van dit uur. een beetje ontspanning. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own. Are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling, now I'm headed for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Guess that's natural though like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe, cause I know I. lights And just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. Are you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I feel I let you down in oh so many ways.